vrouw zou hebben afgeperst met webcamfoto's. De jongen wilde 25 foto's die hij van haar had gemaakt op internet zetten. De twee hadden contact met elkaar via de webcam. Op verzoek van de jongen toonde de vrouw haar ontblote bovenlichaam waar hij foto's van maakte. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het wordt ongeveer 11 graden. Morgenochtend in het westen wat regen, smiddags vooral in het oosten. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 He never treated you right, babe. So tonight we do it for real, but he won't forgive you like I did. So there's no turning back. Sing out, you know I come running. This cage has kept you far too long.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 Sinterklaas, die kent u niet Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Sinterklaas, die kent u niet Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Maar ze bij Pepernoten, pepernoten, pepernoten, pepernoten Sinterklaas stuur ik hem een kaart Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed geluid van paard Ik maak een soort een grapje over de zak van Zwarte Piet Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk en dat wordt krijg ik niet Sinterklaas, wie kent het niet?